Maarten met het NWS Journaal. Autofabriek specialiseert in het maken van zelfrijdende auto's. Ford trekt 900 miljoen euro uit om het bedrijf Argo te kopen. Dat is opgericht door robotexperts die eerder voor Google en Uber aan een zelfrijdende auto werkten. Afgelopen zomer maakte Ford bekend in vijf jaar een auto zonder stuur- en rempedaal te willen ontwikkelen. De politieke partij DENK gebruikt nep-accounts op sociale media die de partij steunen en tegenstanders aanvallen. Dat schrijft NRC op basis van onderzoek. Het blijkt volgens de krant onder meer uit berichten die medewerkers en politici van de partij via WhatsApp aan elkaar hebben gestuurd. Het gaat om zeker 20 profielen op Twitter en Facebook. De Amerikaanse president Trump gaat nieuwe maatregelen nemen op het gebied van veiligheid. Hij denkt eraan een nieuw decreet te tekenen omdat rechters zijn inreisverbod hebben opgeschort. Na het weekend verwacht Trump met een besluit te komen. Hij zei erbij dat nieuwe maatregelen langzaam zullen worden ingevoerd. Verder zei Trump dat hij niet naar het Hoge Rechtshof zal stappen... om de opschorting van het inreisverbod aan te vechten. Een Nederlands echtpaar heeft vorig jaar in Afghanistan... een aanslag van de Taliban overleefd. Dat schrijft de Volkskrant. Ze waren met negen anderen in een bus op reis door het land... toen ze werden beschoten met een antitankwapen. Zes mensen raakten licht gewond. Het stel vertelt hun verhaal nu aan de krant om andere reizigers te waarschuwen niet naar Afghanistan te gaan. Het weer. In het noorden kan nog wat lichte sneeuw vallen en het vriest met temperaturen tot min 3.